Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zo'n 60 wetenschappers waarschuwen het kabinet in een brief voor de gevaren van de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus. Het kabinet kondigde vorige week aan dat het kijkt naar de ontwikkeling van twee apps voor contactonderzoek. Privacy-experts waarschuwden toen al dat daarmee de privacy van gebruikers in het geding kan komen. De wetenschappers vinden daarnaast dat ook goed in de gaten moet worden gehouden of de apps effectief en betrouwbaar zijn. Anders ontstaat er een vals gevoel van veiligheid met daarmee een groter risico dat het virus zich verder kan verspreiden. Het Internationaal Monetair Fonds schrapt een deel van de schulden van 25 van de armste landen ter wereld. Het gaat om 19 Afrikaanse landen en onder meer Afghanistan, Haiti en Nepal. Het IMF wil ze met de kwijtschelding helpen bij de bestrijding van de corona-uitbraak. Er is een bedrag mee gemoeid van 500 miljoen dollar, omgerekend 458 miljoen euro. Bij twee zendmasten voor telecommunicatie in Almere Haven heeft gisteravond brand gewoed. Volgens de politie waren het kleine branden die snel geblust konden worden. De afgelopen tijd zijn er meer branden gesticht bij telefoonmasten. Mogelijk hebben die te maken met complottheorieën op sociale media... waarbij de nieuwe 5G-technologie in verband wordt gebracht met de uitbraak van het coronavirus. Minister Grapperhaus noemde het vorige week levensgevaarlijk dat zendmasten in brand worden gestoken... omdat die vitaal zijn voor de hulpdiensten. In Aardenhout is Dirk van den Broek overleden, de grondlegger van de gelijknamige supermarktketen. Dirk van den Broek begon in 1939 op een melkkar in Amsterdam. In 1942 opende hij een melkwinkel, gevolgd door de eerste zelfbedieningszaak van Amsterdam in 1948. Na uitbreidingen en fusies heeft de keten nu 204 winkels en ruim 22.000 medewerkers. 120 filialen heten nog steeds Dirk. Dirk van den Broek was 96 jaar oud. Het weer, vooral in het noorden wolkenvelden, verder opklaringen en droog. Minima tussen 2 en 5 graden.